Michel Koenen met het NOS-journaal. In Zimbabwe heeft de regerende ZANU-PF-partij president Mugabe opgeroepen om af te treden. Ook Mugabe's vrouw Grace zou uit de partij moeten stappen. Acht van de tien provinciale afdelingen van de partij steunen de resolutie over Mugabe, meldt de Zimbabwaanse staatszender. En de meeste afdelingen willen dat de door Mugabe weggestuurde vicepresident de partij gaat leiden. Mugabe staat sinds woensdag onder huisarrest... Hij verscheen vandaag wel in het openbaar bij een diploma-uitreiking. De publieke omroep dreigt tientallen miljoenen euro's te moeten bezuinigen... doordat de reclameinkomsten teruglopen. Voor komend jaar verwacht minister Slop van Media 28 miljoen euro minder sterinkomsten. Over twee jaar zal dat nog meer zijn en wordt het budget met mogelijk 60 miljoen euro gekort. Adverteerders kiezen steeds vaker voor online reclame in plaats van reclame op tv en radio. Bij de Noord-Koreaanse militair die eerder deze week gewond raakte toen hij overliep naar Zuid-Korea zijn tientallen wormen en parasieten aangetroffen. Volgens de chirurg had hij zoiets alleen nog maar in studieboeken gezien. De langste worm was 27 centimeter. Volgens Zuid-Koreaanse experts is het een teken van de slechte hygiëne en de armzalige voedselsituatie in het geïsoleerde land. En een Amerikaans echtpaar klaagt de politie en een verzekeringsbedrijf aan. Een verzekeringsagent die de schade door een omgevallen boom kwam opnemen... dacht een marihuanaplant te zien bij het echtpaar. Hij maakte er foto's van en waarschuwde de politie. De bewoonster van 66 werd door gewapende agenten opgepakt. Toen een man een half uur later thuis kwam, werd hij met getrokken pistool opgewacht. Later bleek dat de verzekeringsagent en de agenten de hibiscusplant aanzagen voor marihuana. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 7 graden.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 The jams are here, it's what you've been after. I make you shake to, break you, take to. Right in the path for what they call the moo KLS, boy, we come rough. Bring the break. What time is love?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 back by Cold from my skin to bone, to a heart of stone like nothing you've ever known. Freezing up microphone like nothing ever every tone I feel, and then I chill still. Feel what is left is what I like.